Goedemiddag, ik ben Biem Buijs. Dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte moet zo tekst en uitleg geven over al het gedoe met de kinderopvangtoeslagen. Hij wordt verhoord door een commissie die onderzoek doet naar de affaire. Die wil volgens verslaggever Roel Bolsius vooral weten waarom het jaren heeft kunnen duren voor de problemen naar buiten kwamen. Premier Rutte is al tien jaar premier en onder zijn bewind heeft dit allemaal eh, plaatsgevonden. En met name die informatievoorziening. Hoe komt het toch dat die informatie telkens niet door wat de afgelopen dagen de leemlagen is eh, genoemd heen gekomen is? Duizenden ouders werden onterecht weggezet als fraudeurs, moesten soms tienduizenden euro's terugbetalen en kwamen in grote geldproblemen. Op allerlei plekken in de wereld wordt Diego Maradona herdacht, de voetballegende die gisteren overleed. Zijn lichaam ligt in een paleis in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Daar zijn veel mensen op afgekomen. Er komen ook mensen naar het stadion van de Italiaanse club Napoli, waar Maradona in de jaren 80 de topspeler was. Correspondent Mustafa Magadi is in Napels. Wat hij gedaan heeft voor de stad is veel. Hij heeft het arme zuiden dat zo'n minderwaardigheidscomplex had, um, groot gemaakt. Hij heeft de grote rijke clubs in het noorden vernederd en ehm, de zuidelingen eindelijk wat gegeven om trots op te zijn. Dus daar zijn ze hem enorm dankbaar voor. En Lelystad heeft vanaf nu een superbatterij. De krachtigste van Nederland. Het ding slaat overdag zonne- en windenergie op die niet gebruikt wordt. En die energie kan dan weer gebruikt worden als er minder wordt opgewekt. Zoals s'avonds of als het bewolkt is of bijna niet waait. En wij kunnen als met onze batterij kunnen we de balancering tussen al die projecten kunnen we, eh, verzorgen. Zonder direct op het elektriciteitsnet van Nederland te hoeven. De megabatterij levert elektriciteit aan zo'n 5000 huizen in Lelystad. Het weer, het is een graad of 10 en vooral in het midden van het land kan soms wat regen vallen. Morgen in het noorden soms een spatje regen. In het zuiden krijg je de zon regelmatig te zien. Het wordt maximaal 9 graden.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 Alles wat het je vertellen zou. Oh, laat het steeds verbreken. Blijf in het verleden. Wat heb jij met mij gedaan? Het is hopen. Ik heb een negatief fortuin als er straks bankbiljetten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort?